Katrien Straatman met het NOS Journaal. De zeven belangrijkste banken in Nederland zijn voldoende bestand tegen financiële tegenslagen. Dat heeft de Europese Centrale Bank bekendgemaakt na een onderzoek onder 128 Europese banken. Van deze banken zijn er 25 gezakt. Zij hadden eind vorig jaar te weinig reserves om een nieuwe crisis te kunnen doorstaan. Het zijn banken in Cyprus, Ierland, Griekenland, Portugal, Oostenrijk, Italië en België. 12 hebben hun reserves inmiddels aangevuld. De stresstest is de opmaat naar een Europese bankenunie waarin de grote banken onder stress strenger toezicht komen van de ECB. De laatste Amerikaanse en Britse gevechtstroepen hebben hun operaties in Afghanistan beëindigd. Het gebeurde met de overdracht van een Amerikaanse en een Britse militaire basis aan het Afghaanse leger. Aan het eind van het jaar komt na 13 jaar een eind van de Amerika aan de Amerikaanse gevechtsmissie in Afghanistan. Met de nieuwe president Ghani is overeengekomen dat er wel een grote trainingsmissie in het land achterblijft. Tunesië kiest vandaag een nieuw parlement. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen... omdat rekening wordt gehouden met aanslagen van islamitische milities. Tunesië is het enige land in het Midden-Oosten... waar de Arabische lente wel een democratiseringsproces op gang heeft gebracht. De nieuwe Tunesische grondwet, die in januari werd aangenomen... geldt in de Arabische wereld als zeer vooruitstrevend. Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. Een Amerikaanse verpleegkundige die na terugkeer uit Sierra Leone in quarantaine is geplaatst, hekelt de manier waarop ze door de autoriteiten is behandeld. In een Amerikaanse krant vertelt ze dat ze bij aankomst op het vliegveld urenlang werd ondervraagd. Toen bij haar koorts werd geconstateerd, werd ze onder begeleiding van politieauto's met sirenes naar een ziekenhuis gebracht. Het nieuwe regime in de staten New Jersey, New York en Illinois schrijft voor dat mensen die in contact zijn geweest met ebola-patiënten standaard in quarantaine worden geplaatst. Het weer, vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt en hier en daar kan er ook een spat motregen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt een graad of 15. Morgen ook grotendeels bewolkt, maar droog en het wordt dan ietsje warmer.